Zit van der Linde met het NOS-journaal. Burgemeester Oud van Assen heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Hij kan zich niet meer vinden in de richting die de partij opgaat... schrijft hij in een uitgebreide verklaring op sociale media. Zo vindt hij het onjuist dat er een wijkenplan wordt gelanceerd... waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken... een zwaardere strafmaat te hanteren. Verder is hij het onder meer niet eens met het VVD-idee... om de discretionaire bevoegdheid rond asielzaken af te schaffen... Oud gaat verder als bewust partijloze burgemeester van Assen, schrijft hij. Minister Bruins is blij dat de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten een doorstart kunnen maken. Ze worden overgenomen door het Sint-Jansdal uit Harderwijk. In ieder geval de polyklinische zorg wordt voortgezet, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Er komt geen volledige spoedeisende hulp en ook geen acute verloskunde. Bruin zegt dat hij met alle betrokkenen om tafel gaat om de doorstaat verder uit te werken. En dan moet ook duidelijk worden hoeveel mensen bij het ziekenhuis kunnen blijven werken. Buienradar.nl is door het publiek gekozen tot website van het jaar. De makers kregen de prijs uitgereikt tijdens een gala in Amsterdam. Voor de verkiezing werden bijna 400.000 stemmen uitgebracht. Er waren prijzen te verdelen in 37 categorieën. In de categorie nieuws won NOS.nl twee keer voor beste en populairste site. De politie heeft een bijzonder pistool geschonken aan het Saans Museum. De bijna 100 jaar oude Browning M25 was eigendom van een voormalige munitiefabriek in Zaandam. Het lag als pronkstuk in een vitrine op de directiekamer. Bij de sluiting van de fabriek in 2003 raakte het pistool zoek.